Omdat er mogelijk explosieve stoffen zijn achtergebleven... heeft de politie de EOD gewaarschuwd. De bewoners die hun huis uit moeten worden opgevangen in een zorginstelling. Of er bij de plofkraak in Emmen iets is buitgemaakt, is niet bekend. Bij een bootongeluk in Suriname zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Zeker drie mensen worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op de Koppename-rivier in het noordwesten van het land. In de boot zaten dertig mensen uit het, uit het dorp Cornelis Kondre. Volgens ooggetuigen was het slecht weer en sloeg de boot om. De meeste passagiers zouden geen zwemvest hebben gedragen. De stoffelijke resten van de zeven slachtoffers zijn naar Paramaribo gebracht. De Surinaamse regering heeft geschokt gereageerd op het bootongeluk. De weduwe van de co-piloot van het verongelukte passagiersvliegtuig van Lion Air is een rechtszaak begonnen tegen Boeing. Ze verwijt de vliegtuigbouwer dat hij een ondeugelijk toestel heeft afgeleverd en daarmee schuld heeft aan de dood van haar man. De Boeing van de Indonesische maatschappij Lion Air stortte twee maanden geleden in de Javazee. Alle 189 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Uit onderzoek van de zwarte dozen bleek dat het vliegtuig een kapotte sensor had... en daardoor telkens omlaag ging. Op het WK darts in Londen heeft debutant Luke Humphries... regerend wereldkampioen Rob Cross uitgeschakeld. Het werd 4-2. Cross was vorig jaar zelf de verrassing... door op het WK als debutant de wereldtitel te pakken. Hij versloeg toen in de halve finale Michael van Gerwen... en in de finale Phil Taylor. Het weer vannacht bewolkt, vooral in de zuidelijke helft van het land nevel en het vriest niet.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 When old Santa gets into town, he'll come down chimney down. Come down chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down. Come chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season with the hootin' doo and dickory-dock. And don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock, it'll be calm down chimney chimney, come down chimney down. keep bringing happy holidays. het ritme van de kerst. ik in dit huis alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang, de tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren het gebeuren. Oh, al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog niet. Daarom denk ik nog steeds geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genageld aan de grond. Je hoopt ze niet te horen, ik ben verloren. Oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, dat zomaar verdween dwars door de muren heen, want kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muur. is het ritme van de winter.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 www.zfmzandvoort.nl wenst jullie allemaal fijne dagen.